uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De Liberalen, de Groenen en de Eurosceptische partijen... zijn de winnaars geworden van de Europese parlementsverkiezingen. Dat blijkt uit de eerste peilingen. De Christendemocraten en Sociaaldemocraten verliezen... maar blijven wel de twee grootste fracties. Deze uitslag maakt het waarschijnlijk moeilijk om coalities te vormen. De opkomst in heel Europa was ruim 50 procent. Dat is een stuk hoger dan in 2014. Uit de voorlopige uitslag in Duitsland blijkt dat de Groenen en de rechtspopulistische AFD de grootste winsten hebben geboekt. In Frankrijk ligt de partij van Marine Le Pen net voor op die van president Macron. En in Groot-Brittannië wordt de nieuwe Brexit-partij van Nigel Farage de grootste. In Nederland lijken de SP en de PVV te verdwijnen uit het Europees Parlement. De verkiezingen pakken voor de PvdA nog beter uit dan vorige week bleek uit de peilingen. Die partij komt uit op zes van de 26 Nederlandse zetels. De VVD en het CDA krijgen er vier, GroenLinks en Forum voor Democratie elk drie. Als Groot-Brittannië uit de EU vertrekt, dan krijgt Nederland er drie zetels bij... en dan komt de PVV wel weer in het Europees Parlement. In het noordwesten van Brazilië zijn rellen uitgebroken in een gevangenis. De gevangenen zouden elkaar met zelfgemaakte wapens te lijf zijn gegaan. Daarbij zijn zeker 15 gevangenen omgekomen. De gevangenis is inmiddels weer onder controle van de autoriteiten. Bij een bootongeluk in het westen van Congo zijn zeker 30 mensen verdronken. Zo'n 200 mensen worden nog vermist. Volgens de autoriteiten is niet bekend hoeveel mensen er op het schip zaten maar zouden zo'n 170 mensen zijn gered. Slachtoffers zouden vooral leraren zijn op weg naar hun salarisuitbetaling. Het weer, vrijwel overal is het droog, de zon breekt door. Kleine kans op een bui en het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Morgen is het wat wisselvalliger, meer kans op wat buien. Dan blijft het ook iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam een ongeluk. Daardoor is de verbindingsweg dicht naar de A5 richting Haarlem. verkeer kan beter omrijden via de A4 en de A9. De A4 naar Amsterdam, de nasleep van een ongeluk bij de Schipholtunnel. de rijden nog tussen Zoeterwoude, Rijndijk en knooppunt De Hoek. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. 10 minuten vertraging bij knooppunt Velzen.